spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese lijft. Afgelopen avond was er topoverleg over de Britse eisen. Het was het eerste gesprek op dit niveau tussen de Britse premier Cameron en de rest van Europa. Voorzitter Tusk zegt optimistisch te zijn over de kansen op een compromis. De Britten eisen flinke hervormingen van de EU. Ze willen onder meer de komst van werknemers van het Europese vasteland afremmen. Met name die laatste wens stuit op veel bezwaren van andere EU-lidstaten. De bestuursraad van Ajax blijft zitten. Op de algemene ledenvergadering hebben alle aanwezigen hun vertrouwen uitgesproken in voorzitter Henrichs en de andere leden. Dat betekent waarschijnlijk het einde van de betrokkenheid van Johan Cruijff bij Ajax. Die had de leden opgeroepen om de bestuursraad weg te sturen vanwege het ontslag van Wim Jonk als hoofdopleidingen van Ajax. Voorzitter Henrichs is blij met de unanieme steun van de leden. Hij zegt dat Ajax blijft werken volgens de aanpak die Cruijff had bedacht. Erelid Michael van Praag gaat proberen Cruijff alsnog voor de club te behouden. De Tweede Kamer wil af van de gemeentelijke milieuzones, zoals in Utrecht. Een motie van de VVD kreeg steun van de PVV, SP en het CDA. Het kabinet wordt opgeroepen de milieuzones voor personenauto's die op diesel rijden op te heffen. Vervuilende dieselvrachtwagens mogen het centrum dus nog steeds niet in. Utrecht probeert al jaren de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Daarom zijn oudere diesels sinds begin dit jaar niet meer welkom in de binnenstad. En ook Rotterdam gaf eind vorig jaar aan dat het de uitstoot van roet in het verkeer met bijna de helft wil terugdringen. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen wat regenen. Het blijft zacht met minima rond de 10 graden.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 touch from deep. I just need a little time to welcome out. stuur jullie allemaal fijne dagen en...